Visser met het NOS-journaal. Autofabriek presenteert om het bedrijf van de ondergang te redden. De onderneming heeft de rechter in Zweden gevraagd een bewindvoerder aan te stellen... die de komende maanden samen met de directie een reorganisatie moet doorvoeren. In die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. De maatregel lijkt op wat in Nederland uitstel van betaling wordt genoemd. Op deze manier probeert het noodlijdende saap tijd te kopen. Een investeerder uit China wil geld steken in het bedrijf, maar dat geld is nogal niet beschikbaar. In Amsterdam is de handel in het aandeel Saab voorlopig opgeschort. De Zweedse rechter die beslist vanmiddag of de bewindvoerder er ook komt. De storm van gisteravond heeft 7 miljoen euro schade veroorzaakt. Bij de verzekeraars kwamen vooral meldingen binnen van afgewaaide takken die op auto's waren terechtgekomen. Omdat er nog bladeren aan de takken zitten vangen die extra veel wind. Ook waren er veel meldingen van dakpannen die zijn afgewaaid. Het was vooral lokaal slecht weer in het noordwesten van het land. Volgens de verzekeraars valt de schade door de eerste herfststorm van dit jaar wel mee. Misdaadverslaggever Peter de Vries stopt volgend jaar juni met zijn programma op televisie. Hij heeft het misdaadprogramma dan 17 jaar gemaakt als presentator en hoofdredacteur. Het programma heeft diverse geruchtmakende affaires aan het licht gebracht, waaronder de Puttense moordzaak. Voor zijn uitzending over Joran van der Sloot kreeg de Vries een internationale Emmy Award. De misdaadjournalist zegt dat hij stopt omdat het programma een enorme wissel trekt op zijn leven. Hij wil zichzelf meer lucht geven dan het weer. Bewolkt, met enkele buien en heel af en toe wat zon. Vooral aan de kust staat er een stevige zuidwestenwind. De rest van het land een matige wind. Het wordt een graad of 18. Morgen is het bewolkt met kans op een bui. En het wordt dan ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 18 graden. Dit was het. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Wel een overzicht voor de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A28 Groningen-Zwolle. Daar wordt gecontroleerd tussen Groningen en Hogeveen. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.